Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Venezolaanse president Maduro is voorgeleid voor een federale rechter in New York. Hij zei daar dat hij nergens schuldig aan is. Hij benadrukte dat hij de president van zijn land is en een fatsoenlijk man. Ook zijn vrouw zei niet schuldig te zijn aan cocaïnehandel. De federale rechter moet onder meer oordelen of Maduro in de VS wel kan worden berecht. Intussen spreekt ook de VN-veiligheidsraad over de Amerikaanse aanval op Venezuela... waarbij Maduro werd ontvoerd. Tot een veroordeling zal het niet komen, want de VS heeft in de Veiligheidsraad vetorecht. Na de ochtendspits is ook de avondspits ontregeld door de sneeuw. Vooral rond Amsterdam en Utrecht staan lange files. Op andere plekken valt het mee. In het westen sneeuwt het weer. De NS verwacht daardoor opnieuw veel overlast. Morgen rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling, net als andere spoorbedrijven. Spoorbeheerder ProRail vertelt wat het grootste probleem is. Wat je hier ziet is dat we met name eh, te maken hebben met de wisselstoringen. En dat is dus echt bij, nou ja, bij extreme sneeuwval, wat het dit weekend is geweest en vandaag ook... Ehm, is dat dan de wissels eh, kapot gaan. En die moeten dan hersteld worden. De ANWB heeft het erg druk met pechgevallen... Tot nu toe zijn er meer dan 6000 meldingen binnengekomen. Normaal zijn dat er op een winterse dag zeker 4000. Vier mannen zijn in het Zeeuwse Aardenburg opgepakt op verdenking van stroperij. Bij een controle nam de politie onder meer kogeltjes, een halsband op stroom en vijf windhonden in beslag. Zulke honden worden vaak ingezet bij de jacht. De verdachten zitten vast en de politie onderzoekt hun mogelijke rol bij de stroperij. Tennissers Stellan Griekspoor en Botik van de Zandschulp... zijn geen onderdeel van het Nederlandse Davis Cup team in februari. Doordat de partijen in India samenvallen met het ABN AMRO Open in Rotterdam... zijn de twee topspelers niet beschikbaar. Dan het weer. Vanuit het westen flinke sneeuwbuien. Vannacht koelt het af naar min 2 tot min 8 graden. Morgen eerst wat minder buien. In de avond opnieuw sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een aantal korte files in Noord-Holland... de meeste oponthoudt nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Maas is de hoofdrijbaan dicht...